uur. Door met het NOS-journaal. Kamerleden eisen opheldering over de bemoeienis van topambtenaren... met de vervolging van PVV-leider Wilders. Onder andere Henk Krol van 50PLUS en Adje Kuiken van de PvdA willen opheldering. Ambtenaren van justitie hebben er volgens RTL Nieuws op aangedrongen... dat Wilders in het minder Marokkanen-proces hard zou worden aangepakt. Dat zou blijken uit een mailwisseling uit 2014. Afgelopen week stelde Wilders verdediging dat toenmalig minister Opstelten zich heeft bemoeid met het besluit tot vervolging. De huidige minister Grapperhaus sprak dat tegen. Het Koningshuis krijgt al tientallen jaren onterecht een vergoeding voor het beheer van de inventaris van een aantal paleizen. Volgens NRC Handelsblad is het Rijk verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud, maar krijgt Willem-Alexander er toch geld voor. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat de koning inderdaad geld krijgt, maar dat dat wordt gebruikt voor dagelijks onderhoud, zoals kleine reparaties. Sieren komt met een campagne die mensen ertoe moet bewegen om beter voor hun spullen te zorgen. De stichting wijst erop dat repareren vaak beter is voor het milieu dan weggooien of recyclen. Volgens Sieren laten veel mensen iets pas repareren als een nieuw product 100 euro of duurder is. Er komen spotjes en een website met tips over hoe je spullen kunt repareren. De Franse president Macron heeft zijn excuses aangeboden aan Albanië voor de blunder met het volkslied bij de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Albanië. In het Stade de France werd zaterdag per ongeluk het volkslied van Andorra afgespeeld. De Albanese premier Rama twitterde dat Macron zijn oprechte spijt heeft betuigd voor de schandelijke blunder. Tennisser Rafael Nadal heeft de US Open gewonnen. In New York was hij de Rus Medvedev in vijf sets de baas. Nadal leidde met 2-0 in sets, maar met Medvedev knokte zich terug... en sleepte er een vijfde set uit. Daarin was Nadal met 6-4 te sterk. Het is voor de Spanjaardse zijn negentiende titel op een Grand Slam toernooi. Het weer, van tijd tot tijd zon, maar ook wolkenvelden en af en toe een bui. Bij weinig wind wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A1 richting Amsterdam bij Hilversum 4 kilometer. Op de A2 naar Amsterdam bij Apkoude 5. En op de A4 vanaf knooppunt De Hoek tot aan de Nieuwe Meer 8 kilometer. En die file kost je zo'n 10 minuten. Dan een aanrijding op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Beverwijk 10 kilometer. De rechterrijstrook is dicht.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 Old Town Road, waar ook die jongen uit Pummerend die 19 jaar aan meegedaan heeft. Hartstikke leuk. En eh, ja, het is eh, tien over acht hier bij ZFM. En ik weet niet of je gisteravond naar de expeditie Robinson gekeken hebt. Ik zal niet te veel vertellen. Maar dan weet je waarom ik dit draai. Ondertussen is het eh, behoorlijk druk aan het worden. Als je Zandvoort uit moet en door Haarlem richting de A9. Nou, neem hem even de tijd. Het staat helemaal vast. Nou ja, goed, dat hoort er ook allemaal bij. Dat weten Het is maandagochtend hier bij ZFM, 10 over 8 met de Dolly Dots. Ja, dat waren de Dolly Dots speciaal voor al die mensen die gisteravond naar Expeditie nog gekeken hebben. Jullie weten waarom. Ja, dan is het eh, bijna kwart over acht. En ja, het is koud buiten. Het is, het is 13 graden, jongens. Het, uh, eh, 13. Brr. It's cold outside. You don't know cold. Winter is coming for him.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 dat was de zomerhit van vorig jaar. We kennen hem natuurlijk allemaal. Gaan wij even door met wat rustigers hier op ZFM. We zijn nu al wakker, denk ik. Dit is Stephen Morrison. Met Positivity. Leuke plaats. Nieuw. Hier op ZFM. you're going through struggle. See, I know how you're feeling, cause I was always in trouble. See, the sun's gonna shine on, and your best day is on the rise. Enjoy the ride. See, every setback sets you up for silver linings. Whenever you lose hope, get up, keep on fighting. Positivity is all we really can come down. Let's turn it all around with positivity. It's all within your reach. Stephen Morrison. En Stephen Morrison ken je misschien nog van de Voice of Holland 2013. Solzanger komt gewoon uit Amsterdam, maakt gewoon hartstikke leuke muziek. En eh, dit was gloednieuw. En wat ook gloednieuw is, en we hebben heel veel nieuwe platen vandaag... want er is vorige week echt heel veel uitgekomen... Eh, is de nieuwe Camila Cabello. En ja, hij is een beetje... Ik moest er even aan wennen, maar ik draai hem toch. De allernieuwste Shameless Camila Cabello. try. It's been a secret for the longest time. Don't run, huh? now don't hide. Been running from it for the longest time. Dat is dus die nieuwe Camila Cabello. Even wennen. Hij is heel anders dan alle andere die we vandaag kennen. en wie zingt daar weer doorheen? Billy Stewart. We gaan door met Billy Stewart. Lekker uit de jaren 70. Summertime.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 Eh, proberen we het te doen. Onze regioartiest. En deze week, ik heb hem vaak gedraaid. Ik vind hem leuk. Hij komt uit Zandvoort. En dit is eh, Wendy Moore met uh, eh, Over Fake Friends. Blijf leuk. ZFM. Friends, tired of the pretend. Did I mean to? llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. te muevas ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? Krul. My Life is Going On uit de hitserie La Casa del Papel. Geweldig, geweldig. En ook dat was weer een nieuwe plaat. En daarvoor hoorde je die, eh, die leuke plaat van Wendy Mooi hier uit Zandvoort. We gaan door met een oude. Laten we gewoon even teruggaan en even een lekkere oude plaat draaien. Deze kent iedereen. more. Who can tell what magic spells we'll be doing for us?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 Dus uh, doe rustig aan. Eh, ons kun je in ieder geval ontvangen tot, tot ver buiten Haarlem. Dus blijf gewoon lekker bij ons. Dan draaien wij ondertussen Janet Jackson. En die wil ook weten wat, wat voor nummer er komt. What's, what's the next song? The one about me. I'm going right. You act all wild when I tell you to settle. I was working around the clock, but your girls on the metal. Talk about I heard he spins with this chick on the beach. That was out with the tie, but my love you impeach. Now you looking at the walls, head and hand, cold Jones in. Rigging my house, hanging up and imposing. Now why you wanna go and do that, love? Huh? Now why you wanna go and do that and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love? Huh? Now why you wanna go and do that and do that, huh? Why you wanna go and do that, love? Huh? Now why you wanna go and do that and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love? Huh? Now why you wanna go and do that and do that and do that? Never ever realize right? Uh. Joni Mitchell never lies. lies, lies. You don't know what Yo, do you feel that? <laughs> ja, dat is Janet Jackson. Die lacht nog even door. En al dat gekraak wat je hoort, dat zijn niet de draaitafels hier bij ZFM. Die zijn gewoon goed. Nee, het was in de jaren 90 heel hip om eh, alles super digitaal op te nemen. En dan vervolgens weer zo'n kraak overheen te gooien. En dat hoor je dus eh, hier bij Janet Jackson. Goed, wij gaan, uh, wij gaan door met iets heel anders. Uh, eh, voor onze Duitse gasten, laat ik maar zeggen. laat eens een keer een leuke plaat draaien van Herbert Grönemeyer. Dit is een van zijn grootste hits. Mensch. Speciaal voor onze Duitse gasten. Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens. Ich baue die Träume auf den Sand und es ist, es ist okay, alles auf dem Weg und es ist Sonnenzeit unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, weil er schwankt und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt, und weil er lacht, weil er lebt. Du fehlst. ZFM. Das Firmament hat geöffnet, Wolken los und Ozean blau. Telefon, Gas, Elektrik und bezahlst und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur geborgt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist, es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist so wij hebben het Runnemeijer als Bolgom hier op ZFM Zandvoort is het 8 voor 9. En uh, we gaan nog even door met de Stones. I'm beginning to lose faith. Because I just can't find my baby. Amongst all these beautiful girls, has anybody seen my baby? ZFM. Ja, dat waren de Rolling Stones hier op ZFM... waar het bijna 9 uur is. En eh, ja, tot die tijd gaan wij nog even door met een eh, Nederlands product. Al zou je het niet eh, zeggen als je het zo op de achtergrond hoort. Suco 103, gloednieuw, Espero. En ook in het tweede uur, we beginnen natuurlijk met een dance classic. Joss Stone dit keer. En daarna veel nieuwe muziek, waaronder de allernieuwste van Iggy Pop. En die is ontzettend goed. Hij is afgelopen weekend uitgekomen, ik draai hem straks voor je.